4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten heeft Turkije uit het JSF-programma gezet. De NAVO-bondgenoot mag geen 100 straaljagers aanschaffen... en geen onderdelen van de F-35 meer maken. Het besluit volgt op de koop van een Russisch raketafweersysteem door Turkije. De VS vreest dat Rusland via het afweersysteem in Turkije geheim informatie kan krijgen... over de techniek van de JSF. Eerder staakten de Amerikanen al de levering van F-35-apparatuur aan Turkije. Ook wordt de training van Turkse piloten voor de JSF onmiddellijk stopgezet. In een reactie noemt Turkije de stap onrechtmatig. Het besluit is niet in de geest van het bondgenootschap, al dus de Turken. De pensioenen van 8 miljoen mensen dreigen volgend jaar gekort te worden. De dekkingsgraad van de vier grootste pensioenfondsen is door de lage rente verder gedaald... en nadert de kritische grens waarop in de pensioenuitkeringen gesneden moet worden. Het gaat om ambtenarenfondsen ABP, zorgfonds Zorg en Welzijn... en de metaalfondsen PMT en PME. Vakbond FNV vindt de dreigende verlaging niet uit te leggen... gezien de volle pensioenkassen en het pas gesloten pensioenakkoord. Daarin staat dat kort in de toekomst minder vaak voorkomt. Bij een papierrecyclingbedrijf in Staphorst heeft vannacht een felle brand gewoed. Volgens de brandweer moet het gebouw als verloren worden beschouwd. Meerdere brandweerkorps uit de omgeving waren aanwezig om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. De vliegende mieren zijn er weer in grote getalen en dat leidt tot overlast in Nederland. Ze komen op de gekste plaatsen voor, zeggen veel twitteraars. In de zomer krijgen mieren tijdelijk vleugels om zich in de lucht voor te planten. En ze vliegen overal naartoe. De mieren zijn vanwege het relatief koude weer enkele weken later dan normaal. Het fenomeen duurt meestal een paar dagen. En dan het weer. Vannacht kunnen er mistbanken ontstaan. De temperatuur ligt rond de 13 graden.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 Now, Andy, did you hear about this one? feeling it now. Cause I am. I got so hotter than that. I swear to God, from my feet and lift the crown. Oh yeah, you're back against the wall. This is all we've been talking about.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 I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Lord, I'm so fed up of this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.